Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het gevaar van de tropische storm Irene is nog niet geweken, zegt president Obama. Amerikanen moeten volgens hem alert zijn op overstromingen en stroomstoringen, ook al is de storm in kracht afgenomen. Zo'n 4 miljoen huishoudens aan de oostkust zitten de komende dagen zonder stroom. Het dodental door het natuurgeweld is gestegen tot 20. In New York komen naar verwachting het openbaar vervoer en het vliegverkeer vanochtend weer op gang. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever vond terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen... waar hij hem in een bed aan het zuurstof zag liggen. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië. In 2009 mocht hij terug naar Libië omdat hij nog maar enkele maanden te leven zou hebben. In Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee zeker 29 mensen gedood en tientallen gewond geraakt. De aanslag was in de Umm al-Qura moskee, een van de grootste van de stad. Vermoedelijk zit Al-Qaeda achter de aanslag. Essan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-Kamerlid Brinkman. Jami wil zich volledig op zijn studie richten. Hij kreeg vier jaar geleden landelijke bekendheid toen hij, het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. In oktober 2009 maakte PVV-leider Wilders bekend dat Essan Jami actief wordt binnen zijn partij. In Los Angeles zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De prijs voor beste video van het jaar ging naar Katy Perry voor het nummer Firework. Ook waren er prijzen voor onder andere Lady Gaga, Justin Bieber en Adele... Het evenement stond in het teken van de vorige maand overleden zangeres Amy Winehouse. Dan nog het weer, vandaag vooral in het noorden af en toe buien, in het zuiden zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen af en toe zon en opnieuw in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 richting Amsterdam tussen Bunschoten en Eembrugge 2 en een stuk verderop tussen Muiden en Knopendiemen ook 2 kilometer. Hier is een ongeluk gebeurd. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Burgerveen 2. En op de A15 bij Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en spijkenissen 4. Ook 4 kilometer op de A28 naar Utrecht bij Amersfoort. En de N57 richting Rotterdam.